4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het kabinet heeft veel vragen bij de plannen van de Europese Commissie... om vluchtelingen over landen te verdelen. De commissie heeft een paar weken geleden een tijdelijk noodplan gepresenteerd. Nederland moet ongeveer 4% van de vluchtelingen opvangen. De commissie komt morgen met een uitwerking van het plan... maar het kabinet heeft nog veel vragen. Zo is nog niet duidelijk wat het plan kost, wie ervoor in aanmerking komen... en welke procedures gaan gelden. Het tegenoffensief tegen IS in de Iraakse provincie Ambar, dat de regering vanmorgen heeft aangekondigd, wordt geleid door Sjiitische milities. Dat heeft een woordvoerder van de milities gezegd. De Amerikaanse regering is nu bang dat de Soenitische inwoners van Ambar de kant van IS kiezen als deze Sjiïten in Ambar de macht in handen krijgen. Australië gaat van terroristen met een dubbele nationaliteit het Australische paspoort afnemen. Naar schatting vechten op dit moment 100 Australiërs in het Midden-Oosten mee met terroristische organisaties. De minister van Immigratie besluit wie het, van wie het paspoort wordt afgepakt. De rechter komt er niet aan te pas. De bestuursvoorzitter van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Zeeland stapt met onmiddellijke ingang op. Onlangs werd bekend dat het ziekenhuis vorig jaar zo'n 9 miljoen euro verlies heeft geleden. Verzekeraar CZ dreigde geen geld meer te geven als de bestuursvoorzitter niet zou vertrekken. Het ziekenhuis gaat nu bezuinigen. En in Nigeria zijn zeker 96 mensen om het leven gekomen bij een aanval door Fulani-herders. Volgens de politie hebben die vijf dorpen in de Benue-staat in het oosten van Nigeria een paar dagen lang belegerd. Tussen islamitische herders en christelijke boeren in Nigeria komt vaker geweld voor. De afgelopen drie maanden zijn daarbij volgens Amnesty International 350 mensen om het leven gekomen. Het weer, Vooral in het noordoosten en oosten buien, verder wolkenvelden afgewisseld met zon. En het is 13 tot 17 graden. Morgen zo goed als droog met opnieuw wolken en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad langzaam rijden op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Prins Klausplein en de afrit Berkel en Rode Reis. Een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Hendrik Ambacht en Sliedrecht-Oost 10 kilometer file. De rijstrook is dicht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Langzaam rijden tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk over 4 kilometer. Een ongeluk op de N15 Europort Rotterdam.